Volgens Le Parisien zijn de twee mannen gisteravond aangehouden... en zijn ze afkomstig uit het departement Seine-Saint-Denis... ten noordoosten van Parijs. Een van de twee zou zijn aangehouden op het vliegveld. De tweede verdachte zou in de regio Parijs zijn aangehouden... Ze zijn volgens de krant bekenden van de politie vanwege inbraken. De twee zouden horen bij een groep van vier criminelen die de roof zouden hebben uitgevoerd. In Londen is een veroordeelde asielzoeker opgepakt die per ongeluk was vrijgelaten, heeft de Britse politie gemeld. De politie hield sinds gisteren een grote klopjacht en vond hem vanochtend in een park. De Ethiopiër had onder andere een meisje van 14 seksueel belaagd. Hij zou naar een detentiecentrum voor immigranten gaan om later te worden uitgezet, maar werd in plaats daarvan vrijgelaten. Hij gaat nu alsnog naar het detentiecentrum. De Britse premier Starmer sprak gisteren al van een volstrekt onaanvaardbare fout. Thailand en Cambodja hebben in Maleisië een bestand getekend... in het bijzijn van de Amerikaanse president Trump. In juli liep het grensconflict tussen de twee landen hoog op. kwamen meer dan 40 mensen om het leven. Na bemiddeling van Trump kwam er al een staakt het vuren. Trump heeft nu met beide landen economische afspraken gemaakt. Zwemmer Caspar Corbeau heeft het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in het Canadese Toronto... zette de 24-jarige Nederlander een tijd neer van 1 minuut 59 en 52 honderdsten. Hij is daarmee de eerste zwemmer op deze afstand met een tijd onder de 2 minuten. Het weer verspreidt over het land van de bui.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 Alright. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. We begonnen het tweede uur met een opname van het Ray Brown Trio van het album The Red Hot Ray Brown Trio. En Ray Brown op bas en eh, voor, de rest hoorde u Gene Harris op piano en Mickey Roker op drums. Have You Met Miss Jones speelden ze. Dan gaan we nu luisteren naar de Ruud Jacobs en Frits Landersbergen sextet. Het eh, nummer wat ik ga draaien komt van hun cd Homage to George Shearing. En we horen Frits op vibrafoon Hans Vromans op piano, Jesse van Ruller op gitaar... Ruud Jacobs op bas, Hans Dekker op drums en Jeroen de Rijk percussie. Luistert u naar Jumping with Symphony Sid. En dat was eh, de Ruud Jacobs, Frits Landersberger sextet. Jumping with Symphony Sit. Dan nu, zoals al aangekondigd op Facebook... wil ik even stilstaan bij het overlijden van Joke Bruis op 16 september jongsleden. Uh, een fantastische comedienne, maar we kennen Joke ook... als een hele begaafde jazzzangeres. Dat deze al van jongs af aan bij het Varen Bij de Ramblers, dacht ik, heeft ze ook nog wel gezongen. Maar we hebben hier een opname uit 2017. In 2017 vierde Joke haar 50-jarig artiestenbestaan. En daar was een prachtig concert omheen gebouwd in het Doelen in eh, Rotterdam. Eh, met een big band onder leiding van uh, haar man Frits Landersbergen. En op deze opname gaan we luisteren naar Joke zingend uiteraard. En met als soliste daarnaast Max Jonata, de bekende tenorsaxofonist... die we ook vaak in Zandvoort, bij Jazz in Zandvoort zien. En uh, Joke zingt eh, op eh, dit album onder andere de titelsong van het hele concert... Young at Heart, en dat was ze zeker. Luistert u naar Jokers uitvoering van Young at Heart... met de Northy Big Band onder leiding van Frits Landersbergen. fairy tales must come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart of the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? for as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, look at all you derive out of being alive. And here is the best part you have a head start if you are among the very young at heart. Eh, een kleine hommage aan Joke Bruis. Dan duiken we even helemaal terug in de tijd. We gaan terug naar 1957, naar de Hackensack Studios in New Jersey, Rudy Van Gelder. In die studio werd een album opgenomen getiteld The Three Giants. En wie waren die drie giganten dan wel? Clifford Brown op trompet, Sonny Rollins op tenor en Max Roach op drums. Verder waren ook aanwezig Richie Powell op piano en George Morrow op bas. Van, deze mooie historische, eh, van dit mooie historische album draai ik een standard Love is a Many Splendid Thing. Love is Many Splendid Thing. En naast Clifford Brown en Sonny Rollins een belangrijke rol op deze opname voor Max Roach op drums. Zoals ik al bij het eerste uur vertelde, ik draai af en toe ook wat nummers met uh, herfst, autumn eh, in de titel. En we hadden er al drie in het eerste uur. En hier komt eh, een autumn nummer voor het tweede uur. gezongen ditmaal door een jazzy close harmony group, de beroemde Hilo's. En eh, het is natuurlijk een opname alweer van eh, behoorlijk wat jaren geleden. Uit 1960. En eh, luistert u naar hun prachtige close harmony uitvoering van Autumn in New York. En dat waren de HiLo's. ZFM Jazz. Ja, en dan is het nu tijd voor even kijken. Het Modern uh, Jazz Quartet. Dus even kijken waar die hier staat. eens uit mijn verdwenen. Maar dat mag niet, eh, de pet niet drukken. Dan gaan we door naar... Nee, hier hebben we hem. Goed zo. Ja, dat was even zoeken. Eh, we gaan luisteren naar wat ik zei, het Modern Jazz Quartet. Een dubbel album, eh, getiteld The Complete Last Concert. En dan luisteren we hier naar de Really True Blues. Next, we would like to play another one of the compositions that's been in our repertoire for a long time, one of the blues pieces called True Blues. Ja, in het eerste uur draaide ik al wat van uh, eh, Mil Jackson met John Coltrane. Maar hier dus in de klassieke bezetting van het Modern Jazz Quartet... met John Lewis op piano, hijzelf op vibrafoon... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Eh, tijd voor een Braziliaans-Nederlands geluid. Dan heb ik het natuurlijk over José Koning. José Koning maakte in 2005 een album getiteld Recorded in Rio. En ze werd daar door een groepje Brazilianen begeleid. Leonardo Amuendo op gitaar, Nema Antunes op bas, Firmino op percussie en Sivuca op accordeon. Luistert u naar No Fundo do Rio. Rio do Fanqueiro, Rio de Janeiro. Densidade, minha ama canta um pagode, mas o cartaz não pode cantar nesse bar. Seu Manel, que que há? Virgem Maria da Graça, me beija, me abraça, mas não quer me dar. Se namora é pra casar, é muita areia pro meu caminhão. Mas que suspensão, ai meu São Cosme swingende stem van José Koning. Uh, verleden week draaide collega Peter den Boer al een nummer van trombonist Kai Winding, Deen. In Amerika noemen ze hem K. Winding. En ik heb eh, een eh, nummer klaarstaan met zijn maatje J.J. Johnson. Zo twee trombones. Uh, daarnaast Dick Katz op piano, Wendell Marshall op bas en Al Harewood op drums. Luistert u naar Blue Monk. J.J. Johnson en K. Winding Blue Monk. Eh, dan ga ik nu draaien eh, een nummer van een gitaarsolist... Martijn van Itelson met zijn kwartet. Martijn die ook eh, in de afgelopen jaren... wel een paar keer bij Jazz in Zandvoort heeft opgetreden... bracht in 2014 een cd uit getiteld Swarms. En daar horen we Martijn zelf natuurlijk op gitaar... Karel Boulet op Fender Rhodes... Ook een graag geziene gast bij Jazz in Zandvoort. Frans van Geest op bas, die we daar ook wel zagen. En Martijn Vink op drums. Luistert u naar Chocolate Sprinkles. was eh, Martijn van Itelson met zijn kwartet. Wat een fijne gitarist is dat toch. Ja, dan eh, weer naar wat vocaals. En wel Sammy Davis Jr. Sammy maakte een prachtige cd getiteld Our Shining Hour... waar die eh, werd begeleid door de, het orchestra van Count Basie... en alle nummers waren gearrangeerd door Quincy Jones. Van uh, dit album draai ik You're Nobody Till Somebody Loves You. Yeah. Oh, go. Don't you know that you're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king and you may possess the world and its gold. But gold won't bring you any happiness when you're growing old. the same. You'll never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. You ain't nothing till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world is the same. You ain't never gonna change it. As sure as the stars shine. Above, you ain't nothing. You ain't nobody till somebody loves you. So find yourself somebody. Ja, dat was de kenmerkende sound van het Count Basie Orchestra... en de nog kenmerkender stem van Sammy Davis Jr. In het eerste uur draaide ik wat van eh, vader Winton Marsalis, de trompetist... En nu staat er wat voor een nummer van zijn zoon. Jason Marsalis met zijn Vibes Quartet. Ik draai voor u van, het, van de cd World of Mallets... Big Earl Last Ride. waren de vibrafoonklanken van Jason Marcellus <clears throat> en zijn Vibes Quartet. Naast Jason hoorden we Austin Johnson op piano, Will Goble op bas en Dave Potter on drums. De cd was getiteld In a World of Mallets. Ja, en dan zijn we alweer toe aan het eh, laatste nummer van deze twee uur ZFM Jazz. Ik hoop dat u eh, twee aangename uren heb gehad... met eh, deze wel in eh, goed in het gehoor liggende, denk ik, eh, mainstream jazz. het thema vandaag was herfst, autumn en gedurende de uitzending zag ik dan weer regen en dan weer zon door de ramen van de studio. Het was qua weer gevarieerd en ik hoop ook qua muziek. We gaan eruit met het laatste nummer gewijd aan de herfst getiteld Early Autumn, gezongen door Mel Tormé van de CD Night at the Concord Pavilion.